uur. Gert Kluk bij het NOS Journaal. Meisjes in het speciaal onderwijs worden veel vaker gedwongen tot seksuele handelingen... dan meisjes in het regulier onderwijs. In het speciaal onderwijs gaat het om 27 van de meisjes... in het reguliere onderwijs om 7 Dat blijkt uit onderzoek van Rutgers en SOA AIDS Nederland. De meeste meisjes klagen over ongewild tongzoenen... en het aanraken van billen, borsten of geslachtsdelen. Het Turkse tankschip dat gisteren op de Middellandse Zee werd gekaapt om migranten is op weg naar Malta. Het schip is in handen van Maltese militairen. Gisteren nam het Turkse schip 100 migranten aan boord. Toen die ontdekten dat ze naar Libië gingen in plaats van naar Europa... dwongen ze de kapitein naar Malta te varen. Op Malta dragen de militairen de migranten over aan de politie. De psychiatrische kliniek in Den Dolder is bij de overplaatsing van Michael P. vanuit de gevangenis niet voldoende geïnformeerd over zijn zedenachtergrond. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport, meldt de Volkskrant. Michael Pees, de man die september 2017 Anne Faber verkracht en vermoorde, Daarvoor kreeg hij 28 jaar en tbs. Pees zat eerder in de gevangenis voor onder meer de brute verkrachting van twee minderjarige meisjes. De kustwacht en Rijkswaterstaat gaan vandaag verder met het opruimen van de olievlek ten westen van Texel. De vlek van maximaal 17.000 liter werd gisteren ontdekt. Het opruimen werd gestaakt toen het donker werd. De vlek drijft langzaam richting de Waddeneilanden. Het is niet bekend waar de olie vandaan komt. Nu het Lagerhuis de andere varianten voor de brexit heeft verworpen... wil de regering mee toch weer proberen de oorspronkelijke deal in stemming te brengen. Die is al twee keer met een grote meerderheid weggestemd. Het is ook nog de vraag of de Lagerhuisvoorzitter een stemming toestaat... omdat dezelfde motie niet opnieuw mag worden voorgelegd. Het weer is bewolkt, mogelijk wat regen, later ook zon.